mijn slaapkamer behangen met spiegeltjes papier. Want ik heb maar één verlangen, lief, poesje, kom hier. Ik heb de schemerlamp doen branden, de gordijnen dicht gedaan. En ik heb zeven dozen Kleenex op mijn nachttafeltje staan. Hoor het tromgeroffel fascist, je staat al pal. pushes toei, pushes toei, kom hier dat ik je vermoei. Pushes toei, pushes toei, kom en haal me uit de knoei. Pushes toei, pushes toei, mijn celder staat in bloei. Pushes toei, pushes toei, alles mag en niks is foei. Wat zit je daar te prutsen in die badkamer zo lang? plakken mijn erfgenamen tegen het behang. Houd toch op met scheren, je bent al bloot genoeg. Laat dat externest maar hangen of scheer je morgen vroeg. Trek die stomme shave uit het stopcontact. Vooraleer mijn Eiffeltoren in de scène zakt. Pushes stoei, pushes stoei, kom hier dat ik je vermoed. poesjes toe, mijn zelder staat in bloei. Poesjes toe, poesjes toe, alles mag en niks is foei. Spuit niet zoveel parfum, want mijn neus krult daarvan op. Die muskus die daarin zit, maakt me dwaas in mijn kop. Mijn wilste fantasieën gaan met me op de negerinnen met hun borsten in een knoop. Zeg, ga je bijna komen of ben je misschien doof? Ik lig hier weer te krimpen, gelijk een zeemvel op de stoof. Poesjes stoei, poesjes stoei, kom hier dat ik je vermoei. Poesjes stoei, poesjes doei. kom en haal me uit de knoei. Poesjes stoei, poesjes stoei, mijn zelders je olie aan het schudden gelijk me zot. Zo rijdt mijn Lamborghini je garage niet kapot. Ik zal je laten blinken gelijk een kikker is een drill. Ha, liefde kan esthetisch zijn als men het maar wil. Maar kom me nu bevrijden, want ik zit me met kanon. Helemaal gekneld tussen het bed en het plafond. Pushes, stoei, pushes, stoei, kom hier. pusjesdoei, pusjesdoei, komen halme a taknuj, uit de mene selder pusjesdoei, bluj, zelder staat a bloei. Pusjesdoei, pusjesdoei, en als je